Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook vandaag proberen mensen in Oekraïne te vluchten via speciale routes. Dat heeft de Oekraïense vicepremier aangekondigd. Het gaat dan om vluchtroutes in oostelijke regio's van het land. Mensen uit onder andere de havenstad Mariupol proberen dan veilig weg te komen. Via deze speciale vluchtroutes zijn gisteren meer dan 5000 mensen gevlucht. Tot nu toe zijn er meer dan 3,5 miljoen mensen gevlucht uit Oekraïne. Rusland is begonnen met het vernietigen van Oekraïnse opslagplaatsen voor brandstof en voedsel, zegt het Oekraïnse ministerie van Binnenlandse Zaken. Om hoeveel van die depots het gaat is niet duidelijk. Gisteren werd er in de buurt van Lviv ook al een brandstofmagazijn vernield door de Russen. En de tweede zwarte doos van het Chinese neergestorte vliegtuig is gevonden. De Boeing 737 crashte vorige week in het zuiden van het land. Alle 132 inzittenden hebben het niet overleefd. Waardoor het toestel neerstortte is niet bekend. Uit de gevonden recorders moet blijken wat er precies misging. En de zomertijd is weer ingegaan, dus zet je magnetron en klok maar een uur vooruit. Het idee is dat het ochtends wat langer donker is en dat je dan in de avond wat langer van de zon kan genieten. In oktober gaat de klok weer achteruit. En wie in Gelderland een wandeling maakt door de natuur kan zijn ogen uitkijken... want de eerste groepjes parende ringslangen zijn gesignaleerd. De mannetjes buitelen over elkaar heen om bij een vrouwtje te komen... En door het mooie weer begint die paringstijd weer wat vroeger, zegt deze bioloog tegen Omroep Gelderland. Ja, wat die slangen vaak doen is, eh, ze komen halverwege maart komen ze uit hun winterhabitat. Dus dat is eigenlijk eh, de, de vorstvrije plekjes waar ze diep weg kunnen kruipen. Bijvoorbeeld in holletjes of in stapels hout. Of ja, waar ze weggestopt kunnen zitten voor de winter. En dan komen ze daar uit en dan gaan ze, gaan ze paren. Ja, in de maanden juni en juli leggen de vrouwtjes dan eieren. Gevaarlijk is het trouwens niet om naar ringslangen te kijken, want de dieren zijn niet giftig. Het weer nog. Vanochtend is er nog een beetje nevel. Later breekt de zon wel overal door. En het wordt vandaag maximaal 12 tot 17 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de N208 Sassenheim richting Haarlems heb je een kwartier vertraging tussen Lisse en de aansluiting met de N207 in 2 kilometer file.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 But it seems they left a souvenir. One refrain eternally will haunt me, taunt me. It came from nowhere wasn't meant for me. Why is it always reminding me of a love dream that never could be? Sweet song that wasn't meant for me.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 Sweet moon song, that wasn't meant for me. Ja, welkom terug bij het tweede uur van ZFM. Jazz op zondag. Wij hoorden Dan Barrett en his extra Celestials. En een Celestials, eh, dat is eh, eh, een, een, de naam gelieerd aan het instrument dat we net hoorden. De Celesta. Een instrument, het lijkt wel een kinderpianootje... dat in de klassieke muziek af en toe wordt gebruikt... maar toch een volwaardig instrument. Dus een beetje tingeltje geeft dat. wij hoorden dan Barrett, zoals ik zei. En ik ga nu in de serie Nederlandse jazzmuziek van Weleer... gaan we luisteren naar een prachtige opname uit 65. We horen Piet Noordijk op het altsax, Lex Smits piano... Wim van de Beek gitaar, Jacques Schols op de bas... Evert Overweg op het slagwerk en Tom Kelling. Jeetje. Ja, die is ook nog op de Cabassa. En wij gaan luisteren naar Stomping at the Savoy. toch weer eens een keer eh, als gast eh, mogen optreden in CFM Jazz op zondagmorgen. Ja, eh, in verband met de ellendige toestand in de Oekraïne... had ik besloten om klassieke muziek te draaien... maar die dan wel door jazzmuzikanten wordt gespeeld. Bijvoorbeeld de klassieke dans Pavane van Gabriel Fauré... Hier gespeeld door de Amerikaanse jazzvioliste Regina Carter... die wel de Paganini van de jazz wordt genoemd. Franse jazzpianist Jacques Lussier waagde zich aan de klassieken. Dit was een van de vele Hongaarse dansen van Brahms. Ja, en van Brahms gaan we naar de jubilerende Dutch Swing College Band... die dit jaar eh, met een extra bezetting, een jubileumbezetting... door het land toert. Omdat ze nog steeds eh, aan de bak zijn, zal ik maar zeggen zichzelf steeds vernieuwend, eh, vooral in bezettingen. Het orkest moet jeugdig blijven. Ik heb een opname hier uit, eh, <laughs> ja, uit Duits, een Duitse opname, en een Duitse live opname mogen we wel zeggen. En eh, daarin doen onder meer bij de helaas beide reeds overleden gebroeders Katé. We gaan luisteren naar een een stuk dat eh, op vele agenda's staat van soortgelijke orkesten. nobody knows you when you're down and out. terecht applaus voor de jongens van de Dutch Swing. En van de Dutch Swing ga ik naar ehm, groep René Voet en Pigalle 44. Dat is een eh, Nederlandse formatie die eh, Django Reinhardt muziek speelt. En het bijzondere van deze cd is dat Gert Wantenaar de accordeon speelt. En dat is dezelfde Gert Wantenaar die in mei naar een volgens mij reeds uitverkocht concert in de krocht gaat komen als uh, eh, solist. We gaan eh, luisteren naar een eh, typisch muzettenachtig achtig jazzy stukje. En dat heet Mystère, een compositie van Reinier Voets. het eerste uur van dit programma... met een stuk uit de peerkind Suite. Maar ook andere klassieke componisten ontkwamen niet aan zijn arrangeerhanden. Zoals Tchaikovsky. Van hem uit de suite De Bloemenwals. Big Band Optima Forma. Eh, bloemetjes bij. Even de verkeerde cd opgezet. Dit was humoresk, gespeeld door Art Tatum. Maar nu gaan we even toch naar de bloemenwals van Duke Ellington. Soms worden klassieke stukken gemengd met moderne composities. Zo voegde de Amerikaanse jazzzangeres Karen Ellison werk van Frédéric Chopin en Antonio Gobim samen. De proliede nummer 1, nummer 4 en de song Insensites. En zo kreeg je dit. Ja, ik heb eh, op de draaitafel liggen. De, een cd van de talentvolle gebroeders Bates, de Bates Brothers, Blue Shuffle à la Jerk. Ik zei dat dat eh, de gebroeders Beets waren... maar ik had er natuurlijk bij moeten vertellen... dat er eh, wederom een halve krochtbezetting bij was. Eh, Angelo Verploegen op de trompet... Rolf Delfos op de altsax... Jan Menu op de baritonsax. En een van de heren, Petoschka, Wim Kegel of Pascal Vermeer op het slagwerk. Dat weet ik nou weer niet. ik ga nog één stukje draaien uit de klassieke kast... En dat zijn de, de Andrew Sisters. Begin the Begin. When they begin, begin the begin. It brings back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I'm with you once more. I'm with you under the stars, under the stars. And down by the shore, an orchestra's playing. And even the palms seem to be swaying, oh swaying, when they begin when they begin to boogie. To live again is past all endeavor, is past all endeavor. Except that tune clutches my heart, clutches my heart. And there we are, swearing to love forever, and promising never, never to part. What moments divine! rapture serene. Till clouds came along to disperse the joys we had tasted. And now when I hear people curse the chance that was wasted, I know but too well, I know too well what they mean, too well what they mean. So let them begin, begin the begin. Let the love that was once a fire remain. sleep like the dead desire. I only remember when they begin the begin. Oh yes, let them begin the begin. Make them play till the stars that were there before return above you. Till you whisper to me once more, darling, I love you. And we suddenly know what heaven we're in when they begin, begin the begin. Begin, begin, begin, begin, begin, begin, begin the begin. van Bach is op allerlei manieren door jazzmuzikanten gespeeld. Ook de Belg Toets Tielemans waagde zich eraan. Met onder andere de sonate Siciliano. Vaak uitgevoerd op piano of fluit. Maar dit keer dus op mondharmonica. deze CFM Jazz voorbij. Gastheer was Peter den Boer en gast Tom Hendricks. In de tijd dat ik in het jazzteam zat... eindigde ik het programma altijd met een versie van We'll Be Together Again... gecomponeerd door Carl Fischer met tekst van Frankie Lane. Daar zijn honderden uitvoeringen van... En voor vandaag koos ik de versie van trompetist Louis Armstrong. We'll be together again? Wie weet. Fijne zondag. We'll be together again. Your kiss. Your smile. Our memories are treasure forever So try thinking with your heart. We'll be together again. Times when I know you'll be lonesome. Times when I know you'll be sad.